Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Door een sein- en wisselstoring is het treinverkeer in een groot deel van de Randstad ontregeld. Op geen enkel traject rond Amsterdam en Schiphol kunnen treinen rijden, meldt de NS. In onder meer Leiden, Almere en Utrecht hebben treinreizigers ook last van de storing. Het is niet duidelijk wanneer de storing is verholpen. De NS verwacht dat het rond 9 uur allemaal is opgelost. ProRail weet nog niet hoe lang het gaat duren. ProRail benadrukt dat als alles is opgelost, het nog 1 tot 2 uur duurt voordat het treinverkeer weer volgens de normale dienstregeling rijdt. De omsingeling van het huis van de schutter in Toulouse is de tweede dag ingegaan. De 23-jarige Mohamed Mira weigert nog steeds zijn woning uit te komen. Hij wordt verdacht van drie aanslagen met in totaal zeven doden. In een ultieme poging van de politie om hem naar buiten te krijgen gingen aan het begin van de nacht explosieven af. Ook werd er geschoten, maar dat leidde niet tot zijn overgave. Zorgpersoneel moet hulp bij agressieve patiënten kunnen weigeren. Dat vindt minister Schippers van Volksgezondheid. Volgens haar hoeven artsen en verpleegkundigen niet iedereen te helpen... en moeten instellingen zelf bepalen waar de grens ligt. Bij die afweging speelt mee hoe ernstig iemand gewond is. Het kabinet heeft een actieplan gemaakt tegen agressie in de zorg. Drie statenleden van de PVV-fractie in Noord-Holland gaan mee met Hero Brinkman en verlaten de partij. De twee overige statenleden blijven PVV-leider Wilders steunen. Dat is het resultaat van overleg gisteravond in Haarlem. Hero Brinkman was behalve Tweede Kamerlid ook fractievoorzitter van de PVV in Noord-Holland. Dinsdag verliet hij de partij uit onvrede over de koers van Geert Wilders. Het weer vandaag droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. De komende dagen blijft het mooi voorjaarsweer met vrij hoge temperaturen en veel zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 5 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 3. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Ridderkerk 5. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn daar twee rijstroken dicht. Verderop richting Europoort bij Spijkenisse 3. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht 3 kilometer.